Het is een gigantisch bedrag. 8 miljoen 622.832 euro namens eh, de VNG met dit bedrag erbij staat de teller nu al op zo'n 50 miljoen euro voor Giro 555. In Turkije zijn vandaag, negen dagen na de aardbevingen, met reddingshonden nog een vader en een zoon gered. Na Utrecht, Groningen, Rotterdam en Den Haag wordt binnenkort ook in Amsterdam het vuilnis niet opgehaald. Ambtenaren van de gemeente gaan vanaf maandag een week lang staken voor een betere CAO. En ook in Maastricht wordt komende week gestaakt. Daar leggen ze vanaf woensdag het werk neer, net na een carnaval dus. Mensen in het rampgebied in Turkije die een tijdje willen logeren bij familie in Nederland krijgen sneller een visum, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die heeft al een paar honderd aanvragen binnen. Normaal kan het weken tot maanden duren voor zo'n visumaanvraag is verwerkt. En de Italiaanse oud-premier Berlusconi is vrijgesproken in het laatste proces over zijn bunga bunga feesten. Dat waren seksfeesten die hij organiseerde toen hij nog premier was. Eerder werd hij beschuldigd van prostitutie met minderjarigen, maar werd hij vrijgesproken. Collega Helene Daans legt uit waar het nu om ging. Hier werd hij ervan ehm, beschuldigd dat hij getuigen zou hebben beïnvloed. Dus dat die vrouwen die eh, deel hadden genomen aan die feestjes betaald had eh, in de vorm van geld, maar ook juwelen, huizen ze zelfs ter waarde van 10 miljoen euro om hun getuigenis eigenlijk aan te passen en wat terughoudender te maken. Dat hij nu wordt vrijgesproken is vanwege een procedurefout. Het weer, de zon schijnt, maar door wat sluierwolken is op veel plekken een waterig zonnetje, zonnetje. Komende nacht komt er wat regen, morgen houden we het ook niet droog. Het wordt dan een graad of 10.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 Er is maar één rijstrook open. Die vertraging gaat dus nog oplopen. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Knobbert Burgerveen ben je 20 minuten langer onderweg. Hier is de linkerrijstrook dicht door een auto met pech.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 lijkt alsof ik droom ZFM. Sleep Honeysuckle I would never do I will. over here Come on, come on And pass through the heat Catch a thief A honey thief I'm a thief A honey thief Oh yeah Let me see what I don't get.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 Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft namens 109 Nederlandse gemeenten... een cheque overhandigd aan Giro 555 van ruim 8,6 miljoen euro. De meeste gemeenten hebben 1 euro per inwoner gedoneerd. Het Oekraïense leger zegt dat er zes Russische ballons zijn gezien boven Kiev. De meeste ballonnen die zouden zijn neergehaald. Volgens Oekraïne gaat het mogelijk om spionageballonnen. Ambtenaren van de overheid zouden de Chinese app TikTok niet meer op hun werktelefoon mogen hebben. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Die is bang dat Peking data van gebruikers kan inzien.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 Don't stop, make it pop. unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting drunk. crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he's getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out.